12 uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De politie verwacht nog 20 tot 25 mensen aan te houden... vanwege de rella van de afgelopen nacht in Zandpoort bij Haarlem. Ze zijn te zien op allerlei beelden die de politie heeft bekeken. Afgelopen nacht werden al zeven mensen aangehouden... toen een grote groep jongeren tijdens de Zandpoortse feestweek de politie belaagde. Eén agent heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag... omdat hij stenen naar zijn hoofd kreeg. De Amerikaanse politie heeft dit jaar tot nu toe 24 ongewapende zwarte mannen doodgeschoten. Dat heeft de Washington Post uitgezocht. In totaal stierven 60 ongewapende mensen door een politiekogel, van wie 40% zwart was. De Washington Post concludeert daaruit dat ongewapende zwarten veel meer kans hebben om door de politie te worden doodgeschoten dan anderen. De krant deed onderzoek omdat het vandaag een jaar geleden is dat de zwarte tiener Michael Brown in Ferguson werd doodgeschoten door een agent. De ruzie tussen Groot-Brittannië en Spanje over Gibraltar lijkt weer op te laaien. De Britse regering zegt dat schepen van de Spaanse overheid verschillende keren de territoriale wateren rond het Britse schiereiland aan de Spaanse zuidkust zijn binnengedrongen. Vermoedelijk maakten ze jacht op drugsbendes. De Britse regering noemt de schending van de soevereiniteit onaanvaardbaar en illegaal. Franse ouders zijn vandaag op een parkeerplaats langs de Route du Soleil hun dochtertje van drie vergeten. Ze reden weg en ontdekten pas 200 kilometer verderop dat de peuter niet meer in de auto zat. Toen ze een bericht over het af, achtergelaten meisje op de radio hoorden. De peuter was op de parkeerplaats in de buurt van Valence gevonden en opgevangen door andere vakantiegangers. De ouders zijn door het Openbaar Ministerie verhoord en worden mogelijk vervolgd. Het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 16 graden. Morgen is het in het oosten bewolkt met wat stevige buien... waarbij lokaal veel regen kan vallen. In het westen is het droog met af en toe zon.